uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Een van de verdachten van de moord op de halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is vrijgelaten. De aanklager in Maleisië heeft alle aanklachten tegen haar laten vallen. Tijdens de zitting werd geen reden gegeven. De vrouw van 26 uit Indonesië smeerde samen met een 30-jarige vrouw uit Vietnam zenuwgas in het gezicht van Kim Jong-nam. Dat deden ze in 2017 op de luchthaven van Kuala Lumpur. De vrouwen zeggen dat ze dat deden omdat ze dachten dat ze aan een televisieprogramma meededen... en niet wisten dat het om zenuwgas ging. De Chinese luchtvaartautoriteit houdt voorlopig alle Boeing 737 MAX 8 vliegtuigen aan de grond... nadat gisteren zo'n type toestel was neergestort in Ethiopië. Daarbij kwamen alle 157 inzittenden om. China zegt zich zorgen te maken over de veiligheid... omdat in oktober ook een 737 MAX 8 neerstortte, toen in Indonesië. Boeing heeft in totaal 350 van dit type toestellen afgeleverd, waarvan 90 aan China. Ook de Cayman-eilanden laten de twee toestellen die ze hebben voorlopig aan de grond. De binnenvaart heeft een goed jaar achter de rug. De omzet was in 2018 13 hoger dan in 2017, blijkt uit cijfers van het CBS. Dat heeft de sector te danken aan de droogte. Doordat het water laag stond in de rivieren... konden schippers minder vracht per keer meenemen. Maar de vraag naar vrachtvervoer over water bleef hetzelfde. Schippers konden daardoor hogere tarieven vragen. Bovendien kregen ze een laagwatertoeslag. Ook in de rest van de transportsector steeg de omzet vorig jaar. Een politieagent van 27 uit Parijs is gisteravond doodgeschoten door een collega. Dat gebeurde op het politiebureau. Volgens Franse media speelde de agent met zijn dienstwapen toen het per ongeluk afging. De vrouw werd in het hoofd geraakt en overleed. De schutter van 28 is opgepakt. De politie heeft en het Franse OM zijn een onderzoek gestart.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 Want we werken. Die kaartje heeft geen sterkte. 45 op de hip, volle clip. Doe normaal, ik kan de pret voor je bederven. Ja. Hoofdweetje weet ik was gans. Laat je chickie op mijn dik zitten, gastong. Ze wilt je niet en dat omdat je kort night.